uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De helft van de mensen die door een fatbike-ongeluk op de spoedeisende hulp belanden... is onder de 16. Dat zegt Veiligheid NL na een zogeheten meetweek... waar alle ziekenhuizen met een spoedeisende hulp aan hebben meegewerkt. In de eerste week van oktober kwamen 96 fatbike in het ziekenhuis terecht. Veiligheid NL verwacht op basis van deze cijfers dat het gaat om 5000 gevallen per jaar. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itzinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks, PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itzinga aandelen of andere belangen heeft. Volgens D66 kan Itzinga als staatssecretaris vergaande beslissingen nemen die invloed hebben op de waarde van zijn aandelen. Itzinga noemt de zaak een privé kwestie. In de Spaanse provincie Valencia zijn meerdere doden gevallen door noodweer. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekendgemaakt. De Spaanse publieke omroep meldde eerder dat er minstens zeven mensen waren vermist. Op sommige plekken in Zuidoost-Spanje viel in een uurtijd 120 mm regen. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft in een van haar laatste grote campagnebijeenkomsten opnieuw gewaarschuwd voor een tweede presidentstermijn van Donald Trump dat deze op een symbolische plek, namelijk het park bij het Witte Huis... waar Trump vier jaar geleden zijn aanhangers opriep om op te trekken naar het Capitool. Harris noemde Trump onstabiel, geobsedeerd door wraak en uit op ongecontroleerde macht. Als Trump wint gaat hij het Witte Huis binnen met een lijst met vijanden, zei Harris. En zij zou naar eigen zeggen zelf naar binnen gaan met een to-do-lijst.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 De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft in een van haar laatste grote campagnebijeenkomsten opnieuw gewaarschuwd voor een tweede presidentstermijn van Donald Trump. De helft van de mensen die door een fatbike-ongeluk op de spoedeisende hulp belanden is onder de 16. Dat zegt Veiligheid NL na een zogeheten meetweek waar alle ziekenhuizen met de spoedeisende hulp aan hebben meegewerkt. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itsinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itsinga aandelen of andere belangen heeft.